Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam... stuurde enkele minuten voor zijn daad een e-mail aan de redactie van RTL Boulevard. John S. bekende daarin de moord op een schoenmaker in Vlissingen eerder deze week. Na het sturen van de mail schoot hij op de zorgboerderij twee mensen dood. Ook werden twee mensen zwaar gewond. S. schreef in zijn mail ook dat hij het dodelijke slachtoffer in Vlissingen... min of meer willekeurig had uitgekozen. Hij had de man in een chatroom voor homoseksuelen ontmoet en doodde hem om zijn wapen te testen. Het Oekraïense leger zegt dat het opnieuw een Russisch vaartuig in de Zwarte Zee heeft vernietigd. Op ongeverifieerde beelden op Twitter wordt de aanval op een landingsvaartuig getoond. Daarvoor zou een zogeheten Bayraktar-drone zijn gebruikt. Volgens persbureau Reuters zijn de beelden gemaakt bij Slangeneiland. Wanneer is onduidelijk. Eerder bracht het Oekraïense leger het vlaggenschip van de Russische marine de Moskwa in de Zwarte Zee tot zinken. De EU-landen zijn het nog niet eens over een Russische olieboycott. Hongarije, Slowakije en Tsjechië zijn het niet eens met een snelle boycott... omdat ze in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Vooral Hongarije, dat ongeveer 96% van zijn olie uit Rusland ontvangt, ligt dwars. Dat land eist vijf jaar uitstel van invoering. Om het sanctiepakket uit te kunnen voeren waarin het olieverbod deel uitmaakt... moeten alle EU-landen akkoord gaan. Minister Harbers van Infrastructuur zegt dat de gang van zaken op Schiphol uit de hand is gelopen. Hij vindt dat de luchthaven alles moet doen om te voorkomen dat het in de zomer weer een chaos wordt. De afgelopen weken waren er op Schiphol lange wachtrijen en annuleringen... door een combinatie van personeelstekort, onverwacht veel passagiers en stakende bagagemedewerkers. Het weer. In het zuidoostelijk deel van het land is code geel afgekondigd... wegens stevige regen- en onweersbuien.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 En ze zo lang om je heen danst Dat je dubbel ziet Ik heb gedroomd van onze energie was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht Ik laat je niet meer los, want zo hard puzzle så at ni nimmer med for niemand me vast.